uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De aanklacht tegen Donald Trump in de zaak rondom verkiezingsinmenging is herzien. Speciaal aanklager Jack Smith heeft de beschuldigingen iets aangepast... na een recente uitspraak van het Hoge Rechtshof. Trump kan niet vervolgd worden voor acties die binnen zijn bevoegdheden als president vielen. Zo is de beschuldiging dat Trump het ministerie van Justitie onder druk wilde zetten geschrapt. Overeind blijft staan dat Trump met de aanklacht beschuldigd wordt... van het ongedaan willen maken van zijn eigen verkiezingsnederlaag. Het aantal incidenten met nepagenten is flink toegenomen. Vorig jaar werden 400 meldingen gemaakt. In dit jaar zijn dat er tot nu toe zes keer zoveel. De politie zegt dat criminelen zich met name telefonisch voordoen als agent. Ze waarschuwen voor inbraken in de buurt en stellen dan voor om een agent langs te sturen. Die komt sieraden en andere waardevolle eigendommen zogenaamd veilig stellen. Maar uiteindelijk stelen ze die spullen. De politie benadrukt dat echte agenten nooit zomaar spullen meenemen. Kamala Harris en haar running mate voor de presidentsverkiezingen Tim Walz... geven donderdag voor het eerst een interview sinds het begin van hun campagne. Dat meldt CNN. Die zender gaat het interview afnemen en uitzenden. Presentator Dana Bash zal met de twee democraten in gesprek gaan. Harris krijgt al weken kritiek omdat ze nog geen interviews heeft gegeven. Het interview bij CNN wordt vrijdag om drie uur s'nachts Nederlandse tijd uitgezonden. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De Nederlander won in straight sets van de Canadees Shapovalov. In de volgende ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen Carlos Alcaraz. Bij de vorige twee edities van de US Open kwam de Nederlander niet verder dan de tweede ronde.